5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De twee Nederlandse kinderen van IS-strijders die aan Nederland zijn overgedragen... zijn bijna hier, dat zegt advocaat André Sebrechts. De kinderen van 2 en 4 jaar bleven alleen achter... in een Koerdisch opvangkamp in Noord-Syrië... toen hun Nederlandse moeder overleed. Hun Belgische vader was eerder al omgekomen. Volgens de ministers Blok en Grapperhaus... waren de omstandigheden van de kinderen daar erbarmelijk. Wat de rol van Nederland is geweest is nog steeds onduidelijk. Officieel haalt Nederland geen IS-strijders en hun kinderen uit het strijdgebied. De partijen in de Tweede Kamer reageren wisselend op het nieuws. Zo vindt D66 het terecht dat de kinderen zijn opgehaald. Het CDA blijft tegen. Oud-president Sardari van Pakistan is in Islamabad opgepakt voor corruptie. Hij en zijn zus worden verdacht van witwaspraktijken. Sardari is de weduwnaar van de voormalig Pakistaanse premier Benazir Bhutto... die in 2007 vermoord werd. Na de aanslag op zijn vrouw werd hij verkozen tot president... en tegenwoordig leidt hij samen met hun zoon... de sociaal-liberale Pakistaanse Volkspartij. De prominente politicus heeft al eerder in de gevangenis gezeten... en staat bekend als Mr. 10% vanwege commissies die hij zou hebben gekregen voor overheidscontracten. Bij een aanval op een dorp in centraal Mali zijn afgelopen nacht minstens 95 mensen gedood. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. er achter die aanval zit is nog onbekend. Er wonen zo'n 300 mensen in het dorp, vooral leden van de Dogon-stam. In Mali zijn al tijden gevechten tussen de Afrikaanse stammen Fulani en Dogon. Voornamelijk gaat het over land. In maart kwamen 150 leden van de Fulani-stam om het leven bij een aanval door de Dogon. Op het WK voetbal kan Kika van S. morgen meespelen... in het openingsduel van Oranje tegen Nieuw-Zeeland. Van S. brak vorige week een middenhandsbeentje... in een oefenduel tegen Australië. Of Van S morgen in Lavre ook in de basis staat tegen Nieuw-Zeeland... wil bondscoach Sarina Wiegman nog niet zeggen. Het weer vanuit het zuiden regen onweersbuien. Het is 18 tot 24 graden. Morgen is het bewolkt, zijn er perioden met regen motregen. En dan wordt het maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back. Back, secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, Ik weet voor die stress. Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day was zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school. We make money, make money, road. Ik ben met mijn young bro. Jij weet zijn niet day one. Jij weet alles a one. Jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, maar nigga, je deed lang. Me I real youth, zeg het je net dat je Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop I'm in my love Niemand gaat het doen en ik ben liever solo yeah, yeah.